De wereld is zo anders, nu jij hier bent verdwenen. De straat is nu zo somber, wie had dit kunnen denken? Als ik dit had geweten, had ik wel ingegrepen. Om niet van jou te houden, maar dat is nu te laat Als je alles weet en je denkt niet na, kan opeens de zon verdwijnen als hij jou verlaat. Dan wordt alles heel en je voelt je leeg. Ja, dan wordt het koud, want jij moet nu. dan is het te laat. Ik heb hier nog een foto, kende je net twee dagen. Je vroeg mag ik hier blijven, dat hoefde jij me niet te vragen. Het kwam niet bij me op, dat jij weer zou verdwijnen. En vanaf dat moment meer zal schijnen. Als je alles weet en je denkt niet na, kan opeens de zon verdwijnen als zij jou verlaat. Dan wordt alles kil en je voelt je leeg. Ja, dan wordt het koud, want jij moet nu alleen. dan is het te laat. Als je you